weet de hemel soms het antwoord. Weet de wind de weg terug naar jou. Kan een ster misschien vertellen waarom jij niet meer bij me bent? alles al vergeten. Moest die droom van geluk zo snel vergaan. Maar mijn hoop blijft nog steeds leven. Dat jij toch weer terug ik niet leven. Tussen ons is toch te veel geweest. Alle dagen, alle uren zal die gedachte aan jou steeds bestaan. Zonder jou ben ik verloren als jij niet meer bij me bent. Niemand kan mij antwoord geven waarom jij bij mij bent weggegaan. Zonder jou kan ik niet leven tussen ons zoveel Alle dagen, alle uren, zal die gedachte aan jou steeds bestaan. Zonder jou kan ik niet leven, tussen ons. stars.